Mark Visser met het NOS-journaal. Gemeenten, scholen en ouders maken zich grote zorgen over de bezuinigingen op de voorschoolse opvang. Vanaf volgend jaar gaat er minder geld naar onderwijs aan peuters die risico lopen op een leerachterstand. In de brandbrief is het ministerie van Onderwijs gevraagd om de bezuiniging ongedaan te maken. Het ministerie zegt dat er volgend jaar minder geld nodig is omdat er dan minder kinderen met een leerachterstand zijn. Van de 13 miljoen Nederlanders die 15 maart hun stem uit mogen brengen... is bijna een kwart 65 jaar of ouder. Bij de verkiezingen in 2012 was dat nog 22 procent. Volgens het CBS heeft die stijging te maken met het effect van de naoorlogse babyboom. Die geboortegolf liep tot 1955. Bij de komende verkiezingen hebben ook alle mensen tot 1952 de 65 bereikt. En dat is bijna de helft van de hele babyboom-generatie. Nederland is verantwoordelijk voor een veel grotere hoeveelheid CO2-uitstoot dan doorgaans wordt berekend. Dat komt doordat de cijfers het aandeel dat wordt veroorzaakt door luchtvaart en scheepvaart niet wordt meegeteld. Stellen milieuorganisaties Milieudefensie, Greenpeace en Natuur en Milieu. De organisaties vinden dat landen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en onderling afspraken moeten maken. De vier jeugdspelers die vorige week werden weggestuurd bij voetbalclub Bladella zijn weer welkom. Het conflict met de ouders van de voetballetjes tussen de 10 en 14 is bijgelegd. Bladella zegt het lidmaatschap van de kinderen op... omdat ze te weinig loten hadden verkocht bij de nieuwjaarsloterij. Na het besluit kwamen bij de Brabantse club tientallen bedreigingen binnen. Het weer. De wind neemt toe en overdag stormt het langs de kust.